Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een medewerker van een GGZ-instelling in Heerlen in Limburg... die werd neergestoken, is overleden aan haar verwondingen. Begin vorige week viel een vrouw haar aan, vertelt deze verslaggever van L1. Wat we weten is dat de verdachte en de medewerkster van Mondriaan... elkaar zijn tegengekomen vlakbij het terrein van Mondriaan. Dat is een GGZ-instelling in, eh, in Heerlen. Daarnaast ligt namelijk een andere opvang. Dat is het zogenaamde Scheve Huisjesproject. Daar wonen mensen die eigenlijk in de wijk ja, niet te hanteren zijn... met allemaal psychische problemen. Ja, en daar is iets gebeurd. Daar is iets voorgevallen. Wat weten we niet exact, maar de twee vrouwen zijn elkaar tegengekomen. Ja, en toen ging het helemaal mis. Na de steekpartij ging de verdachte er vandoor... en kort daarna werd ze opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de vrouw elkaar van eerdere begeleiding. Bij een grote antiterreuroperatie in Australië zijn zeven mensen opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een aanslag in een kerk in Sydney. Eerder deze maand werd daar een bisschop aangevallen met een mes. En meerdere mensen raakten daarbij gewond. De vermoedelijke dader is een jongen van 16. Ook hij is opgepakt. Hij en de mensen die nu zijn gearresteerd kenden elkaar. Een hacker van 28 uit Amsterdam heeft voor zichzelf een backstage bandje geregeld bij technofestival Awakenings. Ja, hij brak in in de database van de organisator en kon daar dus zijn eigen gegevens invullen. En ook kon hij rondneuzen in gegevens van andere festivalgangers, medewerkers van Awakenings en artiesten. Het OM zegt dat het geen qua jongenstreek is. Ze willen dat de man 15 maanden de bak in gaat. En een Britse wijninfluencer heeft afgelopen weekend de marathon van Londen gelopen met flink wat hindernissen. Ja, onderweg proefde hij 26 glazen wijn en probeerde hij de druivensoort, de plaats van de herkomst en het jaar te raden. It's a red. It's a... Oh, oh, look at the color. Oh, oh, so there's not much fruit on it. If that's not a Barolo, fire me. Quite spicy and alcoholic. Cheers, mate. I'm going to South Africa en Shiraz. All right. <laughs> Ja, het ging niet eens zo heel slecht. Zeven keer had hij alles goed en veertien keer een deel daarvan. Vier keer zat hij er alleen helemaal naast. En hij liep de wedstrijd ook nog eens uit. Hij zamelde geld in voor een goed doel. En de teller staat nu op 15.000 pond. Het weer dan nog veel grijs en af en toe pittige buien... met mogelijk hagel of een klap onweer ook. Tussendoor zijn er vanmiddag korte opklaringen met wat zon.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 En de volgende slaat een beetje op mij, Old and Wise van de Alan Parsons Project. Schilderclub. De Schilderclub is elke dinsdagmiddag van half 2 tot 4 uur aanwezig in Pluspunt. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. Vrijwilligers zijn aanwezig om de groep advies en ideeën te geven.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 gevolgd door The Sound of Silence van Simon en Carfunkel. De instrumentaal van de week. Mongo Santa Maria is een Cubaanse percussionist die zowel solo als in een groep verschillende hits had. Met Latin jazz en Afro-Cubaanse jazzliedjes. Zijn Afro Blues uit 1958 was zijn grootste hit. En werd algemeen gezien als jazzstandaard. De hoofdinstrument van Santa Maria was de Congo. Santa Maria werd gezien als een van de meest bekende en best Congo-spelers ter wereld. Hier is Mango Santa Maria met Watermelon Man. somehow free. You taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the brain. Dit waren achtereenvolgens Through the Barricade van Spandau Ballet... en Two Out of Tree and Bed van Meatloaf. Voel je fit op de mat? Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... als reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepere lichaam en een ontspannen geest. Na afloop ontmoeting en gezellig napraten met koffie of thee. Elke donderdag van half tien tot half elf. 2,50 per les, inclusief koffie of thee na afloop. Betaling kan alleen via de PIN. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. U bent van harte welkom. De eerste proefles is gratis. En het is natuurlijk in de blauwe tram.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 Love me tender, love me long, take me for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always Dit waren Gloria Estefan met Don't Wanna Lose You en Elvis met Love Me Tender. Vrouwencafé. Een plek waar vrouwen, mama's, van allerlei culturen bij elkaar komen nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Hier kun je informatie ophalen en je hart luchten over van alles en nog wat. Aanmelden via Vivian Popel 06 34 04 52 02 06 3404 5202 of v.popal at plus.zandvoort.nl v.popal at plus.zandvoort.nl En het is elke vrijdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt.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 Geboren in 1944 is een Nederlandse zanger die al sinds 1965 in Frankrijk woont en in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dave begon zijn carrière op 20-jarige leeftijd als de frontman van het combo Dave Rich en de Millionaires. De voornaam van Dave Rich hield hij als zijn artiestennaam. In zijn begintijd zong Dave in het Nederlands. Hij deed dat met de Nederlandstalige Niets gaat zo snel mee aan de Nationale Songfestival in 1969. Later schakelde hij over naar het Frans. Daarmee oogste hij veel succes zowel in Nederland als in Frankrijk met de bewerking van Moonlight Serenade van Glenn Miller. Getiteld Danser maintenant had hij in 1975 een grote hit in Nederland. De eerste plaats in de top 40 en de tweede plaats in de nationale hitparade. Hier is Dave met Danser maintenant. instead of a car. I wanna be his friend. Dancing in the living room with the lady so nice. Like a child with the wisdom tooth. He's just a friend of mine. Has got the ring.